Kasper Meijer met het NOS-journaal. De politie ontruimt het tentenkamp van pro-Palestijnse betogers bij de Universiteit van Amsterdam. Gistermiddag hebben demonstranten hun tenten opgezet op de UvA-campus op het Roeterseiland. De toegangswegen naar het terrein werden gebarricadeerd. De demonstranten eisen dat de Amsterdamse universiteiten alle banden met Israël verbreken. De betogers gaven geen gehoor aan oproepen om het terrein te verlaten. Volgens de politie leidde het protest tot een gevaarlijke situatie... omdat hulpdiensten door de barricades het terrein niet op zouden kunnen. Het voorstel van Egypte en Qatar over een staakt het vuren waarmee Hamas akkoord is gegaan... voldoet totaal niet aan de Israëlische eisen. Dat zegt een woordvoerder van premier Netanyahu tegen de krant Haaretz... Volgens de woordvoerder gaat een delegatie er wel verder over praten met onderhandelaars. Ondertussen is er veel onduidelijk over de schaal van de aanval die Israël heeft ingezet op de zuidelijke grensstad Rafah aan Gazastrook. Het is wel duidelijk dat er urenlang explosies te horen zijn. Vervolgens, volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios, zou het Israëlische leger van plan zijn vannacht de Gazaanse kant van de grensovergang met Egypte in te nemen. Toch denkt het Witte Huis niet dat het grote offensief in Rafa dat Israël al maanden aankondigt, vannacht begint. In de Zuid-Afrikaanse kuststad George is een appartementencomplex in aanbouw ingestort. Daarbij kwamen zeker twee bouwvakkers om het leven. Twintig mensen konden worden gered en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 53 anderen liggen nog onder het puin. Reddingswerkers zoeken onder meer met speurhonden en kranen naar overlevenden...